dacht van, hé, hey, dit is de eerste keer dat ik in mijn, e- eh, dat ik in mijn eentje eh, in de lift sta. Ben ik dus in mijn eentje naar binnen gegaan? Nee, toen we liepen van ontbijt met z'n drieën hier naartoe. Nee, daarvoor. En toen ik we langs die vent en ik zei, kukkelakur. je dan kan je niet meer lopen. Je bent gewaarschuwd. Sukkel. al Kukkelakuur. Kukkelakuur. En als je dan niet snapt, dan zorg ik wil dat je kapt als je doorgaat met die onzin. Zorg ik wil dat je kan, want dan je uit elkaar de wijn. Nee, dit is niet fijn. Wil je verstandig zijn of heb je liever pijn? Want jij Ik bent degene die de keuze gaat maken tussen... Oprotten. Op. Je botten laten kraken. Dus probeer me niet te slaan, want dan je kan me toch niet raken. Hou je liever bezig. Met on the mountain Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Googler, Met je eigen zaken Dus dan of is een fosfor op je tong, vieze mol Mijn buik zit echt vol van jouw gezeik, moet je dan vangen, Leon Dacht je echt dat je in discussie kon gaan met de wegmachine? Nee, ik ga See you in Stivar. drug dealer. Kick drøm, Stivar. Kukalaku! See you in Stivar. drug dealer. Kick drøm, Stivar. Kukalaku! Space Spaceman is y'all Boom! Cul pour la cul Cul pour la cul Cul pour the cul